zichtbaar lasertje worden voorzien, waardoor de pincode van een klant is af te lezen. Volgens één vandaag hebben banken geprobeerd veiligheidsmaatregelen te nemen, maar hebben die maatregelen de afgelopen dagen geleid tot storingen. Gistermiddag en vandaag kon er in duizenden winkels niet worden betaald met de pinpas. Deze maand gaf minister De Jager het start zijn voor een campagne die het nieuwe pinnen moet promoten. Daarbij wordt niet langer gebruik gemaakt van de magneetstrip, maar van de chip op de bankpas. Dat moet skimmen tegengaan. In Afghanistan zijn bij rellen acht medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. In de noordelijke stad Mazar-i-Sharif bestormden demonstranten een kantoor van de VN. Ze schoten bewakers neer en stichtten brand in het gebouw. De betogers waren de straat opgegaan vanwege een pastoor in Florida die vorige maand een Koran verbrandde. Minister Roosentaal bevestigt dat in Libië een Nederlander is overleden, maar hij weet weinig over de precieze omstandigheden en over de doodsoorzaak. De man is door een collega doodgevonden. De GPD meldde vanochtend dat de man en twee collega's zijn overvallen door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Hij zou onder meer zijn beroofd van zijn medicijnen. De drie Nederlanders hadden buitenlandse zaken al een paar keer laten weten dat ze niet weg wilden uit het land in Reizen is een fietser van 60 ernstig gewond geraakt bij een valpartij in een fietsenkelder. Hij is vermoedelijk op de helling naar de uitgang onderuit gegaan en bewusteloos geraakt. Hij kwam met zijn hoofd tussen het schuifhek dat te automatisch dichtging. Het weer, het is bewolkt, af en toe is er wat regen. Het is 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden.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 I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo single could feel this good. Oh, star player misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry. sorry. I'm putting on my shades to cover Eh, Jason Derulo met Riding Solo.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 En wat we zagen was zo prachtig, zegt het best gedaan voor ons. van de Kaiser Chiefs. En daarvoor hoorde je Never Alone van de 3J's. En Milo met You Don't Know. Ja, we gaan nu luisteren naar eh, James Blake.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 Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt, voor altijd zonder jou. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt, voor altijd zonder jou. Je lacht nog altijd om een grappen, maar lacht niet meer zoals toen. Onze eindeloze kussen zijn vervangen door een zoen. We zijn een schim van wie we waren, zijn onszelf na gaan doen. We waren nooit de overkant, maar ons gras is niet meer groen. Ik raak je kwijt alleen elkaar nog voor de gek. dit elkaar niet aandoen. Lief, ik kan het echt niet meer. Straks dan gaan we samen slapen. Voor de allerlaatste keer. chose the Hometown. Met Glory. ja. Nee, Hometown Glory van Adele. Adele, ja precies. Daarvoor Jurk met Ik raak je kwijt en James Blake met Limit to Your Love. Wat jij overigens een heel leuk nummertje vindt, hoorde ik net. Ja, zeker. Die staat wel bij op de favorietlijst, Niels? Klopt. Ja. Ja, ja. Green, vraag je. <laughs> vraag eens Je had eh, van de week wat gewonnen, hoorde ik. Ja, op Twitter een cd. Van, uh, van de Stichting Nederlands Top 40. Oké. Die, die hadden duizend volgers nodig zo. En ik was duizend volger via oproepjes en via andere mensen. Ja. En toen kon ik een CD winnen. Ik kon, er eentje, kon zelfs nog kiezen tussen een 60, 70 en 80 jarige CD. Oké, leuk. Of een eh, nummer 1 hit CD. Ja. Met 100 hits. Nou, dat vind ik wel leuk. Eh. ja, kijk, het is helemaal warm over de radio. Dus binnenkort horen jullie mooie nummertjes dus vanaf die CD. En aangezien het gisteren zulk, zulk lekker weer was, denk ik, dan moet je toch even een eerbetoon aan gisteren. Ja, klopt. En dat doen we namelijk met het nummer van eh, de The Beatles, Yesterday. Yesterday. Komt-ie. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.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 Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place. swallow the fear The only thing I should be drinking is an ice cold beer So cool in line and we try, try, try But we try too hard and it's a waste of my time Done looking for the critics cause they're everywhere They don't like my jeans, they don't get my hair Exchange ourselves and we do it all the time Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Blijf ze doorzingen, hè? Ja, ongelooflijk. Fucking perfect van Pink. Oh, het is toch lekker om fucking te zeggen op de radio. Daarvoor hoorde je is met het mooiste nummer van, eh, van Hero. Van Anthony Kamerlin met Toen ik jou zag. En de Beatles met Yesterday. Ja, wat een heerlijke vrijdag is het geworden, hè? Ja, vanochtend, uh, ja, vanochtend een beetje nat en motterig, ja, regerig. en, eh, lekker nou, een lekker zonnetje. Een lekker zonnetje. En morgen, dames en heren, de eerste stranddag, denk ik, zomaar. Ik, eh, uh, nou. 22 graden, ik zou het wel doen. Ik, ik zou wel weten als ik niet had moeten voetballen. Hè? Want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Ja, dat klopt. Ja, dus, wat, eh, wat, een drukke week was dit zeg, ongelooflijk. Klopt. We gaan uh, luisteren naar... Een heerlijk rustig nummertje van The, The v. Avenue. Heerlijk nummertje. Zeker. Komt-ie. to see, Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, because I'm easy come, easy go. mia, mamma mia Mamma mia, let me go Beelzebub has the devil put aside for me For me als Screen met de Bohemian Rhapsody. Als ik het goed uitspreek. Ja. Wat een nummer. Daarvoor Duffy met Warwick Avenue en... Fucking Pearl van Pink. Ken dat nou? En dat kon je niet normaal zeggen? Nee, dat kon ik niet normaal zeggen. Oké. Dat mag ik niet zeggen want we moeten dus dan doe ik wel iemand na. Oké, is goed. <laughs> Wat een nummer is dat zeg van Franklin gewoon. Het blijft gewoon echt een goed nummer. En we zijn we 18 en we vinden dat het een leuke nummer. ja. Zullen we maar luisteren naar eh, de Rolling Stones dan? Ja. Of naar de Laura van Jan eh, Smit, Laura Pink, Laura. Wat zullen we eigenlijk doen? Wat gaan we doen? Mij maakt niet uit. We gaan Laura doen? Ja, wat doen Laura? Is goed. Het amazing momentje, dames en heren. Live met Jan Smit. Het liedje heeft voor mij een hele speciale betekenis. Dit liedje heet Laura. Yeah. de smaak van haar gewekt. Het is zo onterecht, maar daar legt zij zich bij neer. Hoor de stemmen. denk ik, zomaar.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 De nieuwe techniek voor het pinnen is niet zo veilig als wordt beweerd, meldt het tv-programma 1 Vandaag. Betaalapparaten in winkels kunnen van een onzichtbaar lasertje worden voorzien, waardoor de pincode van een klant is af te lezen. Volgens een vandaag hebben banken geprobeerd veiligheidsmaatregelen te nemen, maar die hebben tot storingen geleid. Gisteren en vandaag kon in duizenden winkels niet worden gepind.